Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland gaat voorlopig nog niemand inenten met het vaccin van Janssen. De ontwikkelaar van dat middel heeft landen gevraagd om de flesjes nog even niet te gebruiken... nadat zes mensen in Amerika na hun prik ernstige tromboseklachten kregen. Ons land heeft voor 80.000 prikken aan Janssen flesjes op de plank liggen. Morgen zouden de eerste zorgmedewerkers met het spul worden ingeënt. En als het aan demissionair verkeersminister van Nieuwenhuizen ligt... worden de eisen voor rijscholen een stuk strenger. Ze is bang dat sommige mensen nu hun rijbewijs halen... terwijl ze eigenlijk een gevaar op de weg zijn. We hebben alles eigenlijk gericht op dat examen. Mensen moeten bepaalde verrichtingen kunnen eh, eh, uitvoeren. Mensen moeten weten eh, hoe hun auto werkt, hoe de verkeersregels werken. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat je echt kunt anticiperen op verkeerssituaties. Dat je weet wat je dan moet doen. En dat je dat soort van inslijpt voordat je echt zelf de weg op gaat. En daarom zouden er bijvoorbeeld meer theorie- en praktijktoetsen moeten worden afgenomen, denkt ze. Kritisch politici zijn bang dat het daardoor veel duurder wordt om je roze pasje te halen. De minister gaat het nu uitzoeken, maar denkt dat het wel mee zal vallen. En er is nog iemand opgepakt voor de rellen in Eindhoven eind januari. De man werd herkend op camerabeelden die door de politie gedeeld waren. Het gaat om een man van 35. Volgens de politie heeft hij spullen gejat uit de Jumbo City op het station van Eindhoven. Ook wordt hij verdacht van vernielingen, mishandeling en openlijke geweldpleging. Honderden mensen in Utrecht konden vandaag genieten van een drankje in de kroeg. Een biertje. Een vers getapt biertje, ja. Een vers getapt biertje. Niet meer uit fles. Nee. Het is een proef. Tot en met zaterdag mogen een paar kroegen weer open. Wel op reservering en met verplichte coronatest. Het weer nog vanavond en ook morgenochtend nog trekken er wat buien over het land. Misschien met hagel, maar dat zijn voorlopig ook de laatste buien. Morgenmiddag dan wordt het droog en is het een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een vrachtwagen tegen het viaduct gereden op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt De Hoek is de vertraging nu 20 minuten. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 heb je ook 10 minuten. Verder is de N307 Horen-Enkhuizen nog altijd dicht tussen Bovenkarspel en Enkhuizen-Noord.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 Het Janssen-vaccin wordt voorlopig in Nederland niet gebruikt. Demissionair minister De Jonge wil wachten totdat er meer bekend is. Het Europees Geneesmiddelenbureau doet onderzoek... naar meldingen van ongewone bloedstollingen... in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het maatschappelijk ongenoegen is sinds corona verhard, zowel online als op straat. Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. De verstoringen van de openbare orde zijn ernstiger en vasthoudender dan de afgelopen decennia. En defensiebonden maken zich zorgen over plannen om bij het leger te bezuinigen op de munitievoorraad. Ze zijn bang dat zowel de trainingen als de missies daardoor worden geraakt.